uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Turkije is toch akkoord met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. President Erdogan eiste gisteren eerst nog dat de Europese Unie de gesprekken met zijn land over een EU-lidmaatschap hervat... voordat Turkije akkoord gaat met de Zweedse toetreding. Maar NAVO-chef Stoltenberg zei later op de avond dat Turkije zich niet langer gaat verzetten. Het aantal starters op de woningmarkt is in de eerste helft van dit jaar weer iets toegenomen... Ongeveer 28.000 mensen kochten toen hun eerste huis. Het zijn er ruim 1200 meer dan vorig jaar. Volgens makelaarsvereniging NVM is de financiële positie van starters verbeterd. Dat komt omdat leennormen ruimer zijn, salarissen zijn gestegen en huizenprijzen zijn gedaald. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat zei hij in het tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als een van de namen om Mark Rutte op te volgen als lijsttrekker. Samen met demissionair justitieminister Dylan Jesselgus. Het aantal afhandelingsbedrijven dat actief is op Schiphol moet omlaag, van 6 naar 3. Demissionair minister Harbers wil zo de werkomstandigheden verbeteren... voor de bagagemedewerkers die bijvoorbeeld vliegtuigen laden en lossen. Doordat Schiphol jarenlang bedrijven met elkaar liet concurreren... werd dat werk steeds zwaarder voor de medewerkers. In Israël heeft het parlement voor hervorming van het rechtssysteem gestemd. De ultrarechtse regering van premier Netanyahu wil de macht van het Hoge Rechtshof verminderen... zodat die minder makkelijk kan ingrijpen als plannen van de regering tegen basisrechten ingaat... als het recht op gelijkwaardigheid. Er volgen nog twee stemmingen voordat de wijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Het weer vandaag in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land is tussen de stapelwolken meer kans op zon... Het wordt 24 tot 31 graden. In de avond meer bewolking, dan volgt ook wat regen. En in het oosten is er ook lokaal kans op een onweersbui.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 Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff... is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat zei hij in het tv-programma Op1. Dijkhoff werd genoemd als een van de namen om Mark Rutte op te volgen als lijsttrekker. Het aantal starters op de woningmarkt is in de eerste helft van het jaar weer iets toegenomen. Ongeveer 28.000 mensen kochten hun eerste huis. Het zijn er ruim 1200 meer dan vorig jaar. In Almelo is vannacht iemand gewond geraakt bij een brand in een woning. Het slachtoffer moest met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand veroorzaakte veel schade aan de woning in Almelo. Drie andere bewoners die ook in het pand wonen konden niet meer terug. Het weer in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land is tussen de stapelwolken ook meer kans op zon. Het wordt 24 tot 31 graden.